Stadswachten worden beter bewapend, meldt het AD. Bij een enquête onder 60 grote gemeenten zeiden 13 dat ze de stadswachten willen uitrusten met handboeien, wapenstok of pepperspray. Stadswachten of bijzondere opsporingsambtenaren houden in de wijk toezicht op bijvoorbeeld neerzetten van vuilnis of andere vormen van overlast. Ze krijgen vaak te maken met agressie en bedreigingen. Behalve betere bewapening willen een aantal gemeenten ook dat er meer stadswachten komen. Tijdens de formatie in 2012 is oud groenlinks Femke Halsema door de PvdA gepolst door voor een ministerspost in het PVVD-PVDA-kabinet. Halsema schrijft dat in een boek dat vandaag verschijnt. PvdA Ascher, nu vicepremier, liet haar kiezen tussen binnenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking. Ze wilde erover nadenken, maar Ascher trok zijn aanbod in omdat de VVD tegen was. In de Volkskrant bevestigen Ascher en partijleider Samsom het verhaal van Halsema. 1500 mensen zijn gisteravond tevergeefs naar het Beatrix Theater in Utrecht geweest om de voorstelling The Bodyguard te zien. Er mocht niemand naar binnen omdat er iets was gevonden dat leek op asbest. De voorstelling was uitverkocht. Onderzocht wordt of de gevonden stof ook inderdaad asbest was. Het weer nog van het zuidwesten uit trekt het gebied met sneeuw of natte sneeuw naar het noorden. Het gaat over in regen en in de middag wordt het geleidelijk droger. In het zuidwesten is wat zon te zien en het wordt 3 tot 6 graden.